Raymond met het NOS Journaal. Daar rijken een reeks economische sancties op. In een ontwerptekst van de Liga worden alle transacties met de centrale bank van Syrië verboden. Verder worden onder meer vliegtuigen van Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott. Het Arabische Landenverbond stemt later vandaag over het pakket aan maatregelen... en de verwachting is dat de vereiste tweederde meerderheid wordt gehaald. Zelfstandigen zonder personeel moeten zich verplicht verzekeren tegen onder meer ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat zei CERC-kroonlid Ferdinand Grapperhaus in Nieuwzuur. Uit onderzoek blijkt dat veel zelfstandigen slecht zijn verzekerd. En volgens Grapperhaus lopen de inkomsten van zelfstandigen terug en is er sprake van verborgen werkloosheid. Hij pleit voor een sociaal vangnet en indien nodig kunnen ZZP'ers dan net als mensen in loondienst de verzekering aanspreken. In het Noord-Hollandse Muiden zijn twee mensen omgekomen bij een botsing tussen een brommer en een invalidewagen. De brommer botste met flinke snelheid tegen de invalidekar de vrouw die achterop de brommer zat werd door de klap op de rijbaan geslingerd en overreden door een auto. Zijn ze naar verwondingen bezweken, evenals de bestuurder van de brommer. De bestuurder van de invalidewagen raakte zwaar gewond. Op een veiling in Parijs zijn honderden tekeningen en boeken van Kuifje verkocht. In totaal bracht de veiling ruim 1,8 miljoen euro op. Volgens het Veilinghuis werd voor een waterverftekening van een scène uit Het Geheim van de Eenhoorn... Het meest betaald, bijna 170.000 euro. Het was ruim vier keer zoveel als verwacht. Het geheim van de eenhoorn is het stripboek waar Steven Spielberg een 3D-film over heeft gemaakt. De 46e editie van het cabaretfestival Cabaret is gewonnen door ongericht enthousiasme. De jury noemde het trio charismatisch en aanstekelijk. In het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam versloeg ongericht enthousiasme medefinalisten Diederik Smit en Lankmoed. Onder andere Ronald Goedemond en Hans Steven hebben Cabaretten al eens gewonnen. En dan het weer. Het waait flink. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOM. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 out on the town with some good friends But you can only have so much fun with the same sense Got a couple of girls I can call almost any time After nine on Friday night Yeah, but that wouldn't feel right Cause I ain't say myself that I was looking at the real thing and not something else. So many times I've almost given in to loneliness, for something can man die zichzelf helemaal kent hoor. Deze Blake Wise. Can't live without anyone else than you. God gave me you. Ook een Blake, Madame Blake Shelton. I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be But you stay here right beside me And watch as the storm blows through And I need you Geeft Me You, een gevoelig nummer van eh, Blake Shelton, niet door hem zelf geschreven. En ik heb wel eens gevraagd aan een eh, singer-songwriter, eh, van ja, als je nou een nummer schrijft voor iemand anders, met zo'n gevoelige tekst, is het dan niet moeilijk om tevreden zijn over de vertolking? En toen zei hij tegen mij van, ja, iedereen brengt het op zijn eigen manier. Ik zou het zo doen en een ander weer zo, maar het blijft gewoon gevoelig. En je hebt altijd wel wat in te brengen natuurlijk, hè? Iemand waar ik al heel lang op heb zitten wachten. Een nieuwe cd van Randy Travis. En die is All like that and everything and all, everything and all like that. This world is not my home, but it's a pretty good location. I know life is short, but that's another conversation. So while I got the chance, I think I'll take the time to dance and dance and dance I'm gonna reach for the sky Yeah, while I'm alive like that And everything and all, everything and all like that gonna let somebody else take care of all the worry Changing my direction and I won't be in a hurry I'm gonna slow it down while the world goes spinning round and round And Gonna enjoy the ride Yeah, while I'm alive like that And everything and all, everything and all like that I can't build a mountain No, I can't build up an ocean No, I ain't that smart I ain't that smart I don't know how he did it But I'm giving God the credit God, how great thou art How great thou art How great bait the hook and let the worm do all the fishing. Kick back on the bank and be a man without a mission. I'm gonna slow it down while the world goes spinning round and round and round. I'm Gonna enjoy the ride, live while I'm alive like that and everything and all, everything and all that. my home, but it's a pretty good location. I know life is short, but that's another conversation. So while I've got the chance, I think I'll take the time to dance and dance and dance. I'm gonna reach for the sky. Live while I'm alive like that and everything and all, everything and all like that. All like that and everything and all, everything and all like that everything and all, everything and all like that. All that and everything and all, everything and all like that. Everything Like That. Soms dan ben ik wel eens eh, jaloers op eh, deze man, zijn stem, de stem van Randy Travis. Hij heeft eh, veel octaven binnen zijn bereik, van hier laag tot ja, best wel hoog. Hè? Ook in Everything and All, geschreven door Troy Jones. En natuurlijk, ik zou bijna zeggen natuurlijk geproduceerd door niemand minder dan Kyle Lanning. Want dat is zijn vaste producer. Wanna Make You Love Me, Andy Gibson. Goodbyes make me drink. Tom Petty makes me drive too fast. The Bible makes me think. Children make me laugh. My mama makes me wanna treat a lady. Afgelopen 6 november was ik in, het, eh, in Kaatsheuvel bij het Star Riders Festival. Waar ik u binnenkort nog wel eens een eh, samenvatting van zal laten horen. Ik heb wat live opnames daar mogen maken. Mooie opnames. En die ga ik u dus in een volgende uitzending van Country Track eh, een keer laten beluisteren. Maar... Daar werd ook gezegd van Vince Gill, hij heeft een nieuwe cd uit. Vriend en vijand, zo mag ik het gerust zeggen. Want het was echt verdeeld hoor, qua mening over die cd. De een prees hem de hemel in en de andere brak hem af tot in de hel. Ik heb de hele cd nog niet gehoord, maar dit is toch wel erg mooi hoor. I can see the tears upon your face to Gillis schreef het samen met zijn vrouw Amy Grant. Bill Olsen en Dylan O'Brien, zij hebben er ook nog aan meegewerkt. Dit was de radio edit. En natuurlijk heeft hij het ook helemaal zelf geproduceerd. Want Vince Gill, wat dat betreft, geeft hij niet graag iets uit handen. Lady Antebellum, zij zijn ook nog steeds bezig met het maken van hun muziek hoor. Ik weet niet of dit ook nog in de top 40 komt. Geschreven door Dave Haywood. We owned the night. to do the fire en vrouw Different Shade of Blue, geschreven door Liza Beck. En de andere, die heet eh, Art Crawford. Het is een, eh, ik zeg al, een echtpaar uit Amerika. Ze hebben elkaar ontdekt eh, tijdens een, eh, een sessie. Ze zaten gewoon in een bar ergens te spelen. En Art zat daar op een barkruk met zijn gitaar. En Lisa kwam naar aan toe en zei van... ken jij dat en dat nummer? Ja, dat ken ik wel. Nou, zullen we dat eens samen proberen? En zo hebben ze elkaar ontmoet en zijn ze eigenlijk onafscheidelijk. Liza Oh, Beck en Art Crawford. Ze zijn hier in Nederland, toeren rond door Nederland. Eigenlijk niet op zo'n leuke manier, want eh, ze hadden een aanbieding gehad voor vier optredens in Frankrijk. En twee weken voordat ze naar Frankrijk kwamen, bleek dat de organisator daar niet zoveel werk van had gemaakt. En zei tegen hun van, sorry jongens, het gaat niet door. Toen zeiden ze tegen elkaar, ja, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen thuis blijven of we maken er een vakantie van, want alles is al geboekt. Ze hebben wat... Eh, mensen benaderd. En zie daar, ze zijn toch in Nederland. Maken er gewoon een promotour van. En ik heb ze ook hier op visite gehad. We zijn nog even naar de tv-studio geweest. Hebben tv-opnames gemaakt. Hebben een radio-opname gemaakt. Ga ik u later ook nog een keer laten beluisteren. Om de beurt zingen ze op de eerste cd die zij uitgebracht hebben. En in vier dagen tijd hebben opgenomen. I just can't believe this come along. We're supposed to be just friends. But can we be that strong? I don't know if you're thinking about me the way I'm thinking about him believe this. I guess it happens all the time. Friends become lovers. They choose to cross the line. Now I know you're thinking about me the way I'm thinking about you I still can't believe this but Thank God it's true Now you don't have to wonder How these arms of mine might feel statement 12 tracks op deze cd en alle 12 geschreven. Nee, 11 ervan geschreven door die eh, Art en Lisa en eentje door Walt Wilkins. De cd is opgenomen in vier dagen tijd, zei ik al, want eh, ja, onder eigen bier opgenomen. En ook daar is het eh, verschrikkelijk duur om een studio af te huren, muzikanten af te huren. Dus ze zeiden van ja, dat moet toch een beetje snel gebeuren. John Inman, dat is degene die deze cd geproduceerd heeft. Later zei hij tegen deze twee mensen van als jullie nou eens naar mijn studio komen, dan ben je helemaal niet eh, afhankelijk van tijd. Want die studio staat gewoon bij mij thuis. En dan kun je komen en gaan wanneer je wilt. Nou, dat werd dus gedaan bij de tweede cd. Daar hebben ze alles bij elkaar, niet dag in dag uit, maar daar hebben ze alles bij elkaar een half jaar over gedaan om die op te nemen. Sense of Lubbock is geschreven door Eliza Beck een van de mooiste nummers op deze cd. This place is just a sandbox, is what my daddy said to me. You better catch the next bus out of town if you ever wanna be free. Don't you wanna be tegen u zegt, Nick McKenzie, daar gaat er misschien bij u wel een lampje branden. Want jaren geleden heeft die man toch, eh, toch wel een aantal LP, eh, albums uitgebracht. Ik weet niet of het nou LP's waren of eh, CD's. Maar echt onbekend is die toch niet echt in Nederland, hè? Hij heeft nu een nieuwe CD uitgebracht. Mystic, zo noemt hij hem. En daar staan wat country-achtige nummers op. Onder andere Hey Good Looking. hey. te de kinderen van zo'n zanger ook bezig zijn met het maken van muziek. En dochter Tanny Charlon, hij heeft haar over kunnen halen om ook één nummer te zingen op deze cd. Painted face, fill the places I can't reach. You know that I can use somebody. Yeah. You know that I can use somebody. Yeah. Someone like you, and though you know, without you Kindness lovers on the cover of the street I know that I can use somebody, yeah You know that I can use somebody van Nick McKenzie. Ze begint meteen en ze houdt ook meteen op. Eh, Use Somebody is een nummer wat eh, Caleb geschreven heeft. En eh, ja, deze Nick McKenzie heeft eigenlijk maar weinig eigen nummers. Hè? Tom Freund, The Edge of Venice. A Wounded Server Boy, een stukje Amerikaner. is zijn laatst verschenen cd kwam uit op 14 november dit jaar. She's in love with surfer boy Don't wanna hear about any other noise Other than when he's coming around again And again And again And again And it's all verteld dat eh, wij regelmatig naar Frankrijk gaan. En ben er pas geleden ook weer geweest. En kwam daar een cd tegen van Rush Verzijn. Rush Verzijn is een man uit eh, Canada. Zingt dus zowel Engels als Frans. Confidence, zo heet zijn laatst verschenen cd. En het is een echte country cd geworden. Allemaal liedjes door hem, zelf geschreven ook, die Ameriek. Dans tous les plis de ces vieilles bottes Il y a la poussière d'endroits où il a marché, où pour survivre il a fait tous les métiers. Et c'est un soir même jouer la guitare de saint valais mélon jusqu'à Port.